De schietpartij was het gevolg van een ruzie bij een snackbar. De veroordeelde was daar niet bij, maar sloot zich later aan bij een groep vrienden. De rechter nam het de dader hoogst kwalijk dat hij met een pistoolmitrailleur over straat liep. Het aantal mensenrechten in Libië neemt toe, zeggen de Verenigde Naties in een rapport. Gewapende milities houden zonder proces duizenden mannen, vrouwen en kinderen vast in gevangenissen. Gevangenen worden verwaarloosd, gemarteld en geëxecuteerd. In Libië is het een chaos sinds de val van dictator Gaddafi in 2011. President Trump heeft een geplande reis naar Zuid-Amerika afgezegd vanwege de ontwikkelingen in Syrië. Hij moet leiding geven aan de Amerikaanse reactie op de aanval met gifgas in Douma, zegt het Witte Huis. Trump gaat ervan uit dat Syrië of Rusland of Iran verantwoordelijk is voor de aanval. Gisteren zei hij dat de VS snel in actie komt en dat er allerlei militaire opties zijn. Ook gedupeerden van aardbevingsschade in Zuid-Laren en Emmen krijgen een vergoeding voor hun schade. Dat hebben de NAM en het ministerie van Economische Zaken volgens RTV Drenthe toegezegd aan de bestuurders in het gebied. Er zijn na aardbevingen door gaswinning in kleinere gasvelden bij Zuid-Laren en Emmen ruim 500 schademeldingen binnengekomen. Die moeten voor 1 juli zijn behandeld. De commissaris van de Koning van Noord-Holland, Johan Remkes, legt met ingang van 2019 zijn functie neer. Dat schrijft hij in een brief van de Provinciale Staten en minister Ollongren. Remkes is nu 66, hij wil meer tijd voor zijn privéleven. Het weer in het zuidoosten, zuiden en midden van het land. Kans op stevige buien met onweer. Morgen eerst nog een bui, later droog en wat zon. En het wordt morgen 15 tot 18 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke spits, dat komt vooral door de nasleep van de ongelukken. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Watergaasmeer en Knop en 20 minuten vertraging door een kapotte auto, één rijstrook is dicht. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Vinkenveen en Utrecht een half uur vertraging. De A2 van Utrecht naar Den Bosch voor afrit Evedingen een kwartier. En verderop voor Knopentel ook een kwartier vertraging. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Roedevaartsveen een half uur. De A9 Alkmaar richting Diemen voor afrit AMC een kwartier. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid en Oost richting Almere. Tussen Amsterdam-Geuzenveld en knop het meer drie kwartier vertraging. A12 Den Haag-Utrecht tussen Zevenhuis en Reewijk 20 minuten. De A15 Gorkum-Nijmegen tussen Knopendel en Tiel een kwartier. A20 richting Gouda voor Knopen de Bresseplein 20 minuten. Voor Moordrecht een kwartier.